Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het verdachte van Manchester United werd gevonden was een nepbom. Het namaakexplosief was gebruikt voor het trainen van honden. Het was in het stadion achtergebleven zonder dat dat was gemeld aan de politie. De namaakbom werd ontdekt vlak voor de wedstrijd van Manchester United tegen Bournemouth. De wedstrijd werd afgelast, de spelers en 75.000 supporters moesten het stadion verlaten. De nepbom werd gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De Vlaamse minister Wijts voor Mobiliteit wil een kilometerheffing voor personenauto's invoeren. Op die manier zouden buitenlandse automobilisten gaan meebetalen voor gebruik van de Vlaamse wegen. Vlamingen zouden het geld weer terugkrijgen via verlaging van de wegenbelasting. Minister Wijts zei bij VTM dat er nu veel buitenlandse auto's door Vlaanderen rijden zonder daarvoor een cent te betalen. België heeft sinds 1 april al een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Verzet vanuit Nederland daartegen haalde weinig uit. De CIA was betrokken bij de arrestatie van ANC-leider Nelson Mandela in de jaren 60. Dat meldt de Britse krant The Sunday Times. In 1962 werd Mandela aangehouden. De leider van de verzetsbeweging tegen het racistische apartheidsregime van Zuid-Afrika zat vervolgens 28 jaar in de gevangenis. Er waren al geluiden dat de CIA iets te maken had met zijn arrestatie. Nu zou een oud CIA-spion, Donald Rickard, in een nog niet uitgezonden interview bekennen dat Mandela op zijn aanwijzing is aangehouden. Rickard stierf eerder dit jaar kort na het interview. De Belgische triatlete Sophie Goos is tijdens een looptraining in Antwerpen neergestoken. Goos heeft dat bekendgemaakt op Facebook. Een man probeerde haar ten val te brengen en stak haar vervolgens met een mes in haar onderrug. Ze ligt nu op de intensive care met een beschadigde rechternier. De dader is aangehouden. Volgens Goos was er geen aanleiding voor de aanval. Het weer, vannacht nog buien in het noordoosten, minimumtemperatuur 4 graden. Overdag wolken en zon, vooral in het oosten en noorden buien en het wordt 11 tot 14 graden.